Bonsoir, Gaspar de la Nuit. Hey, yo, hij maakte deze beat. Voel die diepe sfeer. Het is al laat, yo. Mijn lieve heer, diep in de nacht. Brain power, yo. ja Het lijkt niet te kunnen als John Travolta In een white man's burden Je beats zijn dood, heb je een lijk als drummer? Ik wist je hele shit uit en blijf maar gummen Want die eindeloze wackness, ja, ik kom er tegen Je krijgt pas je gelijk als de zon regent En verdorie, het lijkt wel of God de domme fucking zegent Ja, verwoord nu wat je hoort in wel hele lompe wegen Voor ik zal niet langer vaag blijven, wat je koopt aan boodschappen in euro's nog betaald krijgen. Je wil iets weten en zeggen als je in vragen zweeg. En als je denken wil, gooi je dus je wagen leeg. Een gynaecoloog die liever mondgaatjes smeet smeten. tanders die hyper naar een vagina keek. Enfin, heb je hem door? Dan kunnen we beginnen. De omgekeerde wereld, in MC gaat zingen. In een omgekeerde wereld. als ik mijn flow weer zoen. Soms moet ik doekoe bijleggen om een show te doen. Je wil een blauwe sok aan, maar pakt een rode schoen. Betaalt een escort, maar krijgt sowieso geen poen. Gaat dood als een embryo, geboren als bejaarde. Scheert je nooit meer en toch verloor je al je haren. Geboorte van je kind en je houdt een rouwdag. En je toegewijde vrouw gaat vreemd op je trouwdag. Ze vraagt of je het dikt, je maakt alleen maar een grap beste En Joa geeft je een trap. Eet uit je lege koelkast, er wordt in warms gehapt. Zoek de geilste chick uit. En joh, maar alles blijft slap. Lees een saaie krant, zodat je nu op alles spuit. Gaat naar een restaurant en daar kost je dan alles uit. Je wilt junkfood, gaat naar een garage met fruit. Luister goed naar deze shit en haal je waarheid eruit. In een omgekeerde wereld zou moeten, nou omgekeerd. De reden van Mandela's hele vastzitten bijvoorbeeld. Straf voor rechtvaardigheid is realiteit. Gelijkertijd, wij als wezens hebben veel te vaak scheid. Dus wat is de waarheid en hoe klopt de mens Niemand geeft een wapenfeit, hoe stopt de wens? Gooit iemand flessen, buk je dan Of kets het af, je die shit op Pak je geld en leer je lessen dan Maak je cd's met een hart van vinyl Je geeft je puur aan een ander en die trapt op je ziel Of je bloot de fuck op met een heftige flop Geef een zwerver een En hij gooit een fles naar je kop Als je deze neppe shit nou eens even bekijkt Betekent deze track en heb je gelijk dat het niet inspirerend is en je heftig bezwijkt. Je vindt het niet funky, onorigineel gezeik. Maar dit is slechts een metafoor voor wat er echt gebeurt. Vele zaakjes stinken, doe niet of het lekker geurt. Denk om hoe je benadert, doe je het weer nou zo stom. Alles moet vooruit, gast, anders keer ik het om. In een omgekeerde wereld. call Akali.